In Parijs is alles weer normaal. Kleinere luchthavens hebben nog wel wat problemen, maar van een chaos is geen sprake. De brandstoftoevoer kwam stil te liggen door stakingen bij de Franse olieraffinaderijen. Paus Benedictus heeft in Rome zes mensen heilig verklaard. Een van hen is Mary MacKillop, een Australische non die leefde in de 19e eeuw. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat iemand uit Australië de status van heilige krijgt. Suster McKillop kwam op voor de zieken en de armen en trok zich het lot aan van de Aborigines, de oorspronkelijke inwoners van Australië. Ook verzette ze zich tegen het seksueel misbruik in de kerk door bij de kerkleiding te klagen over een pedoseksuele priester. Bij een grote drugscontrole in Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn twintig mensen opgepakt, 15 Belgen en Fransen en 5 Nederlanders. Ze hadden kleine hoeveelheden drugs bij zich. De politie begon de actie gistermiddag na klachten over overlast door drugstoeristen. In Zeeuws-Vlaanderen zijn geen koffieshops meer open. Daarom gaan drugstoeristen nu met de boot over de Westerschelde naar Vlissingen. In Amstelveen is gisteravond een peuter overleden nadat hij was overreden door een taxi. De jongen was samen met zijn ouders afgezet bij hun huis. Tijdens het uitladen van de koffers reed de taxichauffeur een stukje naar voren om een andere auto langs te laten. Daarbij reed hij over de peuter van bijna twee jaar heen. Het jongetje overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De marathon van